Rotterdammers die met oud en nieuw betrokken waren bij rellen... moeten de komende jaarwisseling thuis blijven. Dat staat in een brief die ze krijgen van burgemeester Abu Taleb. Het gaat volgens hem om mensen die betrokken waren bij georganiseerde rellen... waarbij de ME moest ingrijpen. Hoeveel mensen de brief krijgen is niet duidelijk. Het ministerie van Financiën ontkent dat Nederland Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem heeft laten vallen om een andere belangrijke functie in de wacht te slepen. NRC meldt dat andere landen Dijsselbloem na januari wilden houden, maar dat Nederland liever het voorzitterschap wil van de club die de vergaderingen van de Eurogroep voorbereidt. Die functie zou premier Rutte hebben beloofd aan D66. Het ministerie ontkent dat er een verband is tussen het vertrek van oud-minister Dijsselbloem en die andere functie. Volgens een woordvoerder vindt Nederland dat de eurogroep altijd moet worden geleid door een zittend minister. Sylvana Simons wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ze wil lijsttrekker worden van haar partij bijeen, schrijft de Volkskrant. Daarvoor moet ze wel naar Amsterdam verhuizen. Ze woont nu nog in de buurgemeente Ouder Amstel. Simons partij deed onder de naam artikel 1 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar veroverde geen zetel. In mei werd bekend dat de partij mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar toen leek het niet waarschijnlijk dat Simons zelf op de lijst zou komen. Ze vroeg zich openlijk af of ze wel geschikt is voor de gemeentepolitiek. Sven Kramer heeft zijn eigen wereldrecord op de 5000 meter niet gebroken. In Calgary, waar hij in 2007 zijn wereldrecord reed, reed hij nu 6, en 400ste. Dat was wel genoeg voor de overwinning in de wereldbeker. Tetjan Bloemen werd tweede. Jorrit Bergsma, die al een paar weken uit vorm is, eindigde gisteravond als 16e en laatste. Het weer. De dag begint op veel plaatsen mistig en het kan ook glad zijn. Vooral in het midden en oosten kan de mist lang blijven hangen. Elders breekt mogelijk de zon nog even door. Het wordt 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Show.